Vijf uur. Dit is Maud met het NWS Journaal onderhandelen over toegang. De wereld is voor reizigers de afgelopen twee jaar weer iets gevaarlijker geworden. Blijkt uit een vergelijking die de NOS heeft gemaakt... tussen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral landen in Noord- en Midden-Afrika en West-Azië zijn onveilig. Dertien landen zijn volgens Buitenlandse Zaken gevaarlijker dan twee jaar geleden. Daarvan wordt Turkije het vaakst door Nederlanders bezocht. Voor heel Turkije geldt een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Bovendien zijn er sinds de mislukte staatsgreep van vorig jaar politieke spanningen en verstoorde relaties met Nederland en andere EU-landen. In Groningen is gisteravond een man van 43 opgepakt nadat hij politieagent had bedreigd met een draaiende kettingzaag. De politie was gealarmeerd over een man die zich agressief gedroeg. Toen ze aankwamen rende die met de kettingzaag op en af. De politie gebruikte pepperspray om de man te kunnen stoppen. Hij zit vast op verdenking van poging tot zware mishandeling of doodslag. In Libanon is een grote brand geweest in een kamp voor Syrische vluchtelingen. Er is zeker één dode gevallen. Meerdere mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het vuur ontstond vermoedelijk tijdens het koken in een van de tenten. Daar was ook een explosie. In het kamp in Libanon verblijven ruim 100 Syrische gezinnen... die zijn gevlucht uit Raqqa. Dat is ingenomen door terreurorganisatie IS. Het weer op de meeste plaatsen zon. Vannacht wordt het fris met 7 tot 11 graden. Morgenochtend zon, middags meer wolken en lokaal kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. 6 kilometer tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge. En op de A6 Emmeloord richting Lelystad.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 right. Sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, Would you like something harder? She said, I I rather was cricket. Yesterday she told me now I'm mad. I got two tickets to the end from my dad.